Dik de Hark met het NOS Journaal. Ajax-directeur Sturkenboom is afgelopen de club. In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de interim-directeur thuis bezoek van zo'n 10 Ajax-fans. Ze zeiden dat hij moest trekken bij de club. Je weet niet welke maatregelen wij kunnen nemen tegen jou en je gezin, was de boodschap. Later kreeg Sturkenboom nog een aantal intimiderende en bedreigende sms'jes. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Sturkenboom is tijdelijk algemeen directeur van Ajax. De bedoeling is dat Louis van Gaal hem in de zomer opvolgt. Tegen de benoeming loopt op dit moment een rechtszaak. Johan Cruijff en een aantal anderen proberen te voorkomen dat Van Gaal naar Ajax komt. Oud-president Scalvaro van Italië is overleden. Hij was president van 1992 tot 1999. Bij zijn aantreden werd de politiek in Italië geteisterd door corruptieschandalen. De huidige president Napolitano zei dat Scalvaro het land door een van de moeilijkste periodes in de Italiaanse geschiedenis heeft geleid. Hij hervormde het politieke systeem waardoor het vertrouwen in de politiek bij de Italianen weer toenam. Scalvaro stierf in Rome. Hij is 93 jaar geworden. In sint Willyboord heeft een dronken jongen van 15 gisteravond met de auto van zijn moeder een pizzeria binnengereden. Na een ongeluk rende hij weg samen met drie vrienden die ook in de auto zaten. De dronken jongen reed vol gas door de dorpstraat en verloor waarschijnlijk de macht over het stuur. Hij ramde de gevel van de pizzeria en de auto schoot vervolgens door het restaurant. Daar waren mensen aan het eten. De auto kwam vlak voor een tafeltje met eters tot stilstand. De bijrijders konden vrij snel worden aangehouden. De bestuurder van 15 is later thuis in Sint-Liboort opgepakt. In het Belgische kokzijde is Marianne Vos opnieuw wereldkampioen velrijder geworden. De Brabantse wielrenster reed in een lange zone naar haar vijfde regenboogtrui. Haar eerste wereldtitel pakte ze in 2006. Daarna zegevierde ze ook in 2009, 2010 en 2011. Marianne Vos is dit seizoen oppermachtig. Ze won vandaag haar 16e wedstrijd op rij.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 jou Je liet de zon schijnen ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.